uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 21-jarige Noor, die verantwoordelijk wordt gehouden... voor een aanslag op een moskee bij Oslo... filmde deze aanslag met een camera die hij op zijn helm droeg. Dat zeggen aanklagers die spreken over essentieel bewijs. De verdachte wilde de aanslag livestreamen op sociale media... maar dat lijkt te zijn mislukt. Groningers die zijn getroffen door aardbevingen... hebben in ruim een maand tijd bij elkaar 80 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd gekregen. Dat komt door een speciale regeling waarbij claims sneller kunnen worden afgehandeld. Er liggen nog altijd meer dan 17.000 dossiers die nog niet zijn afgehandeld. De gehele gemeenteraad van Amsterdam wil een debat over het oplaaiende geweld in de hoofdstad. Dat hebben de fractievoorzitters van de partijen laten weten. De afgelopen vier dagen waren er vijf schietincidenten waarbij één dode viel. De Amsterdamse fractievoorzitters willen van de burgemeester weten... welke maatregelen er genomen worden om het geweld tegen te gaan. Bouwconstructies die eenmaal zijn opgeleverd... worden daarna vrijwel nooit meer gecontroleerd. Dat zegt de directeur Bouw bij Ballast Nedam. Naar leiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion. Wallas Nedam heeft het Euroborg Stadion in Groningen gebouwd... en is ook betrokken bij de uitbreiding van de arena in Amsterdam. FC Utrecht en NAC laten nagaan of de dakconstructie van hun stadions wel veilig is. Reddingsschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië opnieuw tientallen migranten van een rubberboot gehaald. Er zitten nu 356 mensen op het reddingsschip. Dat is toegerust voor maximaal 250 mensen. Het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee vaart sinds een week voor de kust van Libië. De AWB Alarmcentrale beleeft topdrukte door de vakantieperiode. Alleen al afgelopen weekend kwamen er 28.000 meldingen binnen. De AWB zet 450 mensen extra in om de meldingen in goede banen te leiden. In totaal werken nu 900 hulpverleners op verschillende plekken in binnen- en buitenland. Het weer, Vanavond en vannacht nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 12 graden vannacht. Morgenochtend vooral in het noorden enkele buien. In de loop van de dag verplaatst die regen zich naar de rest van het land... en dan kan er lokaal veel neerslag vallen. Tot 20 graden.